zag bij het scannen van het doosje dat het mogelijk vervalst was. Het is niet duidelijk of alleen het doosje of ook het middel zelf vervalst is. De flacons zijn onderschept voordat ze bij een apotheek terechtkwamen... en zijn niet door patiënten gebruikt. In San Francisco mogen volgend jaar geen e-sigaretten meer worden verkocht. Het verbod gaat over een maand of zeven in en geldt niet alleen voor fysieke winkels, maar ook voor webshops. Die mogen niet langer leveren bij adressen in de stad. San Francisco is de eerste stad in de VS die een verbod uitvaardigt. Het gemeentebestuur wil de maatregel pas heroverwegen als meer duidelijk is over de gezondheidseffecten van de elektronische rookwaren. Tegenstanders zijn bang dat er door het verbod een zwarte markt wordt gecreëerd. Het kabinet wil het kiesstelsel aanpassen. Zo moet een stem op een individuele kandidaat meer gewicht krijgen. Het kabinet hoopt dat kandidaten die zich sterk profileren... op bijvoorbeeld een regio of een onderwerp... op die manier sneller in de Tweede Kamer komen. Ook wil het kabinet een jongere parlement en het moet makkelijker worden om de grondwet te wijzigen. De plannen zijn een reactie op onderzoek van een commissie... die vorig jaar oordeelde dat veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen in de politiek. De achtste finale op het WK voetbal voor vrouwen tussen Nederland en Japan... is gisteravond door 3,5 miljoen mensen gevolgd op NPO 3. Het was daarmee het best bekeken programma gisteren. Nederland won op het nippertje met 2-1 van Japan... en bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales van het WK. De kwartfinale van Oranje is zaterdagmiddag in Valenciennes tegen Italië. Het weer vrij zonnig, aan zee meer bewolking. Daar wordt het 20 graden, in het binnenland zo'n 30 graden. Morgen en vrijdag minder warm, maar in het weekend weer kans op 35 graden.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 I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a others Like a rainbow with all of the colors Baby doll when it comes to a lover I promise that you'll never find another like me <laughs> be like hee hee hee.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 under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah.